Er is ook nieuws over de tanker. De brand daar lijkt geblust. Het schip wordt geborgen door het Nederlandse Boskalis. Dat bergingsbedrijf gaat eerst onderzoek doen. We hebben net toestemming gekregen om dichter bij het schip te komen. Nou, dan kunnen we nu echt gaan onderzoeken hoe het met de temperatuur is. Eh, en of inderdaad eh, de brand dan... Uh, eh, langzaam meester wordt. Want als dat het geval is, kunnen we ook steeds dichterbij komen... en uiteindelijk ook aan boord gaan om bijvoorbeeld ook gassen en dergelijke te meten. Het is nog niet duidelijk hoe de twee schepen op elkaar konden botsen. De drie mannen die vastzitten vanwege de brand in het centrum van Arnhem... worden verdacht van opzettelijke brandstichting. Het OM zegt dat ze geen aanwijzingen hebben dat het ging om een doelgerichte aanslag op de Solo... waar de brand begon. Verder zegt justitie niks over een motief of de manier waarop de brand precies gesticht is. Oud-president Duterte van de Filipijnen is op weg naar het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is vanochtend aangehouden in zijn eigen land en is op een vliegtuig naar Nederland gezet. Het internationaal strafhof heeft een zaak tegen Duterte lopen vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Toen hij president van de Filipijnen was zijn duizenden mensen gedood in de strijd tegen drugshandel. Soms werden verdachten op straat geëxecuteerd. En een online casino heeft een interview met een ex-gokverslaafde misbruikt om reclame te maken. Een vrouw vertelde vorig jaar in de Limburgse omroep L1 over de ellende die ze had meegemaakt. Ze was 10.000 euro's kwijtgeraakt. Maar de goksite heeft die beelden bewerkt zodat het lijkt alsof de vrouw online gokken juist aanmoedigt. Ik hoopte tussen de 5 of 10.000 te winnen, maar ik had me nooit kunnen voorstellen 12 miljoen te winnen. Dankzij deze app zijn meer dan 10.000 mensen miljonair geworden. En dat aantal groeit elke dag. De vrouw heeft aangifte gedaan. Het online casino heeft niet gereageerd op vragen van L1. Het weer in het noordwesten regelmatig wat zon. In het zuidoosten juist helemaal bewolkt.